was zondag in het zuiden, niks aan de hand. En water er gebeurde, het kameerje je pas in de kraan. En de zon op de route riep alles naar boete. Ik denk ik blijf binnen, verhalen verzinnen vandaag. ik huurde de mensen op stroop, gelaag en En hier in de verte een tempo muziek goed kwaad. En de klok te door, sloeg elke oor. Ik wil wat beginnen, ik moet wat verzinnen. wat verdwaalde manier. Met koffie of bier, banaan of een ei, of plak ik het allebei. Hier is nog wat sparen, honger bewaren. Hier is maar wat water, de rest dat ik in het zuiden, zwart zondag go. De muien te kieken, te muien nog op de stoel. En de regen die won het gevecht met de zon. De regen die kwam en schreef zijn verhaal op de raam. Ik zag razige weien, hun geven er lucht, hun geven wolken die deinen ze. Engelen zongen het geluk door de longen, de hemel waren de zee bewaren veel meer.